Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. 200 meter. Op de Europese kampioenschap atletiek in Helsinki liep hij de dubbele sprint in 20 seconden 42 honderdste. Het zilver ging ook naar een Nederlander, naar Patrick van Luik. De Brit Daniel Talbot won brons. In de Bulgaarse hoofdstad Sofia hebben zo'n 2000 homoseksuelen meegelopen in een demonstratie. Ze droegen kleurrijke spandoeken en riepen onder meer op tot gelijkheid. De demonstratie werd beschermd door honderden agenten en beveiligers. Extremistische groeperingen hadden hun leden opgeroepen de mars te verhinderen. In het verleden zijn vaker mensen aangevallen bij homodemonstraties in Bulgarije. Nu konden de deelnemers aan de Sofia Pride March ongehinderd door het centrum van de hoofdstad wandelen. In het grottenstelsel van Capalinuro bij Salerno in Zuid-Italië zijn vier duikers omgekomen. De twee Italianen, een Griek en een Franse, hoorden bij een groep van acht duikers die de zogeheten bloedgrot aan het verkennen waren. De grot heet zo vanwege de rode wanden. Vier duikers kwamen veilig boven, maar de anderen konden waarschijnlijk de uitgang niet vinden en verdronken. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. In de Amerikaanse staat Colorado zijn de bosbranden zo ver teruggedrongen dat veel geëvacueerde bewoners weer naar huis kunnen. Een derde van de bosbranden is geblust en de temperatuur en harde wind zijn wat afgenomen. Door de bosbranden zijn twee mensen om het leven gekomen en bijna 350 huizen verwoest. Ongeveer 35.000 inwoners van Colorado Springs moesten hun huis uit. Het vuur heeft bijna 7000 hectare bos verwoest. Dat is een flink deel van het Pike National Forest. Het weer vannacht droog met minimaal rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en wolkenvelden. Het wordt 17 graden aan de kust tot 21 graden land in maart. Smiddags kans op een bui. De dag daarna wordt het weer wat warmer.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 When we love, you turn me out. You know what to do. Visions really blow my mind. Fantasizing all the time. When your body's next to me, I begin to sweat. When we touch, I lose control. Now you know what's next fantasizing all the time of your body next to mine.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 Drop low to the L O V E, gotta get my dough low on the floor. I got a crew that'll handle that cookie jar. And I ain't trying to be rude. Spread love like a guest list. You plus two.